Goedemorgen, ik ben Dioke Terstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Spaanse politie maakt jacht op een groep Nederlanders. 14 toeristen zijn er vandoor gegaan nadat zes van hen corona bleken te hebben. Ze moesten in quarantaine in hun accommodatie, maar nu zijn ze spoorloos. De burgemeester van het Spaanse dorp waar ze zaten noemt het een misdaad... en gezondheidsexperts zijn bang dat ze het coronavirus verder verspreiden. Ze nemen het echt heel serieus daar, zegt correspondent Rob Zoutberg. Let wel, het is geen kattenpis, eh, dit soort dingen. Het geldt als een zware overtreding in Spanje het niet naleven van quarantaineregels, boetes beginnen vanaf 3000 euro. En dat kan dan zo oplopen tot 60.000 euro. Er is een internationaal opsporingsbericht uitgegaan over de Nederlanders. Ziekenhuispersoneel roept het kabinet op om toch met een vuurwerkverbod te komen. Iedereen die nu als extra in de ziekenhuis komt is gewoon één patiënt te veel. En ook burgemeesters willen een landelijk verbod. Vorig jaar was dat er om te voorkomen dat het te druk zou worden in de ziekenhuizen. Gisteren lekte uit dat het kabinet dat de komende auto nieuw niet nodig vindt. In Brazilië zijn afgelopen jaar supergrote stukken van het Amazone-regenwoud verdwenen. Een organisatie die het met satellietbeelden in de gaten houdt... zegt dat er 22% meer bos is weggekapt dan een jaar eerder. Dat is verboden, maar boeren en houthandelaren trekken zich daar niks van aan. Het hout levert geld op en op het vrijgekomen stuk land kunnen boeren gewassen verbouwen. Brazilië heeft laatst op de klimaattop beloofd dat er in 2028 een einde komt aan de illegale houtkap. In Capelle aan de IJssel is een loods in vlammen opgegaan. Binnen stonden elektrische deelscooters. De buurman van de loods zegt dat er wel vaker brand is geweest. Dit is de derde keer nou. Dat hele pand is weg. Ja, ik ben er niet heel rauwig om. Ik ben blij dat ze weg zijn. De bewoners van 50 huizen in de buurt moesten voor de zekerheid hun huis uit. Twee van hen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer wordt een grijze dag met soms een beetje motregen. Wel zacht, 13 graden en morgen net zoiets.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 Sa sa sa. getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator In my book of lies, I was the editor And the author my signature And I apologize for what I did to you Cause what you did to me, I did to you No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things well, I had and now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 So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? 'Cause the spirit of Jah, you know, he leads you How on. How does it feel when you got no food?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 Vorige week zijn in Nederland fors meer mensen overleden dan werd verwacht. Er eh, overleden ruim 3750 mensen. En dat betekent een oversterfte van bijna 850. De oorzaak is vermoedelijk de coronapandemie. De patiëntenfederatie noemt het dramatisch dat 12 ziekenhuizen kritieke planbare zorg niet op tijd kunnen leveren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de behandeling van darmkanker. En de autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar een groep van 14 Nederlanders... die er vandoor zou zijn gegaan nadat zes van hen positief waren getest op corona.